Marion Koekoek met het NOS-journaal. De Kamer is afgelopen avond niet tot een besluit gekomen over uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro. De oppositie had verschillende moties ingediend met als doel om Mauro te laten blijven. Die zijn allemaal aangehouden tot dinsdag. Daardoor is er nu nog steeds geen duidelijkheid voor de 18-jarige jongen die zelf op de publieke tribune zat. De stemming is naar dinsdag uitgesteld waardoor alle ogen naar het CDA-congres van zaterdag gaan. Aanvankelijk leek het erop dat het CDA unaniem minister Leer steunt in het besluit om Mauro terug te sturen. Maar gisteravond bleken CDA-kamerleden Ferrier en Koppian Mauro toch een verblijfsvergunning te willen geven. Er volgde crisisoverleg tussen de twee dissidente CDA's en de partijtop. Wat daarvan de uitkomst was, is niet duidelijk. Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft zijn halfbroer benoemd tot de nieuwe kroonprins. De 78-jarige prins Nayef volgt prins Sultan op, die vorige week overleed. De nieuwe kroonprins is al sinds 1970 minister van Binnenlandse Zaken. Hij staat bekend als ultraconservatief. Verder maakt hij zich hard voor het aanpakken van islamitische militanten in het land. Koning Abdullah, die 87 jaar oud is, heeft veel problemen met zijn gezondheid, waardoor het belangrijk was om snel een opvolger te benoemen. De loting om de achtste finales van de KNVB-beker heeft twee topwedstrijden opgeleverd. AZ moet het in Amsterdam opnemen tegen Ajax en titelverdediger Twente speelt thuis tegen PSV. Gisteravond werd Feyenoord verrassend uitgeschakeld door Go Ahead Eagles. De ploeg ging met 2-1 onderuit. De Eagles moeten het in de achtste finale in Waalwijk opnemen tegen RKC. De overige wedstrijden Eindhoven tegen Vitesse, Heracles tegen De Graafschap, Heerenveen tegen FC Os, NEC tegen Achilles 29 en Sparta tegen GVVV.